Er zijn verschillende NL-alerts eh, uitgegaan. Onder andere vanwege de dikke zwarte rook die over de A17 richting Oud-Gastel trekt. En voor Oud-Gastel is dan ook het advies om ramen en deuren te sluiten. Nou, dikke zwarte rook. En dat komt omdat in het pand allerlei plastic bolletjes in grote big bags eh, zijn eh, opgeslagen. Plastic bolletjes gemaakt van petflessen, rubberen banden en bumpers. De leiders van Europa zitten met elkaar aan de koffie in Budapest. Daar is een EU-top aan de gang. Het gespreksonderwerp is de comeback van Trump als president van de Verenigde Staten. Volgens correspondent Tijn Sade zijn de Europese leiders de eerste vier jaar van Trump nog niet vergeten. Zijn zorgen natuurlijk, zeker als het gaat om Trumps dreiging eerder al... Eh, om de Amerikaanse geldkraan richting Oekraïne dicht te draaien. Er zijn natuurlijk ook zorgen over Trumps uitspraken over dat hij de EU als een vijand beschouwt. Als het gaat om handelspolitiek. Premier Schoof hoopt bijvoorbeeld dat Trump geen hoge importheffingen op gaat leggen voor producten uit Europa. Trump heeft al gezegd dat hij dat wel van plan is. En sommige mensen hebben zo'n leuke baan dat ze van geen ophouden weten. Dat geldt ook voor een bekende kop uit de stad Groningen treinko en zijn kenmerkende witte snor. Hij stond 50 jaar lang met een poffertjeskraam op de grote markt, maar moest daarmee stoppen. Veel mensen dachten dat hij thuis zou gaan zitten, want treinko is al 81. Maar nee, een verslaggever van RTV Noord liep laatst in Assen. En wie zag hij daar oliebollen verkopen? Precies. En hoe voelt dat om in Drenthe te zijn? Oh, prima. Je had ook kunnen stoppen natuurlijk. Ja, en dan? Niks doen. Ik bedoel, eh, echt gewerkt heb ik nooit. Dat was mijn hobby. Zo heb ik dat gezien, dus dit is geen straf. Ja, Treinko wordt ook in Assen op straat al door veel mensen herkend, zegt hij. Het weer, frisse en bewolkte dag. Vanavond en vannacht komt het af tot een paar graden boven nul. In het zuiden kan het mistig worden. Morgen wat meer zon dan vandaag, vooral in het oosten en zuiden. En het wordt 7 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate.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 De zaken zouden niet kunnen worden afgerond voor zijn inauguratie... en een zittend president kan in de VS niet worden veroordeeld. Bobke Hoekstra is officieel gekozen als eurocommissaris voor Klimaat en Schone Groei. Het Europees Parlement heeft ingestemd na een hoorzitting. Hoekstra moet zich ook gaan buigen over Europese klimaatzaken... en de problemen met de Europese auto-industrie. Medewerkers van ProRail gaan volgende week staken voor een salarisverhoging van 13 Op de trajecten Amsterdam-Alkmaar en ook bij Zwolle en Eindhoven gaan medewerkers staken tijdens de spits.